Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een nieuw pakket wapenleveranties aan Oekraïne bekendgemaakt... ter waarde van zo'n 400 miljoen dollar. Het gaat vooral om munitie, maar ook om vier mobiele luchtafweersystemen... om drones en kruisraketten te onderscheppen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat die precies zijn wat we nodig hebben... en waarom we gevraagd hebben. Justitie in België onderzoekt of het neersteken van twee politieagenten gisteravond in Brussel een terroristische daad was. Eén agent overleed, de andere ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens Belgische media riep de dader Allahu Akbar. De politie heeft hem neergeschoten en aangehouden. Berichten dat hij is overleden worden door justitie tegengesproken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de manier waarop ziekenhuizen toezicht houden op betalingen door de medische industrie. Artsen laten zich geregeld door fabrikanten sponsoren, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor moeten ze toestemming vragen, maar dat doen ze vaak niet. Zo bleek uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Minister Jette gaat ervan uit dat het prijsplafond voor energie op 1 januari wordt ingevoerd zoals gepland. Volgens Jette wordt daar keihard aan gewerkt. Door het prijsplafond betalen consumenten een vaste maximumprijs voor energie tot een bepaald gebruik. De energiebedrijven krijgen compensatie van de overheid. Jette wil dat zo doen dat ze er niet te veel aan verdienen. Schrijfster Agnet Daanje heeft de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen... voor haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris. Ze ontvangt een bedrag van 50.000 euro. De 57-jarige Daanje is opgeleid als wiskundige... en schrijft al tientallen jaren romans... maar brak pas in 2019 door met haar roman De Herinnerde Soldaat. Het weer, het is droog, minima tussen 6 en 10 graden. Overdag op de meeste plaatsen zonnig en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De rest van de avond rijden er van en naar Schiphol veel minder treinen.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 Het Amerikaanse ministerie van Defensie levert voor nog eens 400 miljoen dollar wapens aan Oekraïne. Het gaat vooral om munitie, maar ook om vier mobiele luchtafweersystemen. President Zelensky zegt dat die precies zijn wat we nodig hebben. De helft van de schoolgebouwen verkeert in zo'n slechte staat... dat ze niet meer geschikt zijn om er les te geven. Dat zegt Bouwend Nederland. Renovatie of nieuwbouw kost 730 miljoen euro... maar het is onduidelijk of dat geld er komt. Schrijfster Anjet Daanje heeft de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen... voor haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris.